Er zijn geen kandidaten meer om de bank over te nemen. Dat hebben de bewindvoerders gezegd. Een faillissement van de DSB-bank lijkt daarmee onontkoombaar. Die beslissing wordt uiteindelijk genomen door de rechtbank. Het garantiestelsel voor spaarders treedt waarschijnlijk in werking als het faillissement is uitgesproken. De bewindvoerders spraken eerder vandaag met enkele geïnteresseerden, maar die hebben zich teruggetrokken. Onder die geïnteresseerden zou de in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder All Capital zijn. De bewindvoerders zeggen dat ze All Capital niet als een serieuze overnamekandidaat zagen... omdat die de bank niet als geheel wilde overnemen. Opvallend genoeg zegt het bedrijf zelf nooit belangstelling te hebben gehad voor overname van DSB. Groot-Brittannië is onder voorwaarden bereid extra troepen naar Afghanistan te sturen. Premier Brown heeft in het parlement gezegd dat hij 500 militairen wil sturen, maar dan moeten andere landen ook een extra inspanning doen. Groot-Brittannië heeft nu ruim 9000 militairen in Afghanistan. Een groot deel van hen is gelegerd in de zuidelijke provincie Helmand. De andere voorwaarden die Brown stelde zijn dat Afghanistan serieus werk maakt van de opleiding van eigen troepen en dat de Britse troepen over het juiste materieel kunnen beschikken. Ouderen en verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen worden steeds minder vaak vastgebonden. Dat blijkt uit onderzoek van Vitens, een kenniscentrum voor de zorg. In de 40 instellingen die aan het onderzoek meededen werden 30% minder vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. Ouderen en verstandelijk gehandicapten werden niet alleen minder vaak vastgebonden, er werden ook minder bedhekken gebruikt en minder rustgevende medicijnen toegediend. In de instelling wordt steeds vaker bewegingssensoren gebruikt. Dan wordt het personeel gewaarschuwd als iemand zijn bed uitstapt of de kamer uitloopt en is het niet meer nodig patiënten vast te binden. Het weer. Zowel vandaag als morgen volop zon en tussen de 9 en 11 graden.